uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Wikileaks-oprichter Assange eist bijna 900.000 euro van de Zweedse staat... vanwege de juridische kosten die hij heeft gemaakt voor een verkrachtingszaak... meldt een Zweedse krant. Assange zit sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. In Zweden werd hij verdacht van verkrachting van twee vrouwen... Hij zag die beschuldiging altijd als een voorwensel om hem via Zweden aan de VS uit te leveren, waar hij wordt gezocht voor het publiceren van geheime documenten over het Amerikaanse leger in Afghanistan en Irak. De gemeente Amsterdam heeft een club aan de Spuistraat voor onbepaalde tijd gesloten. Voor de ingang van de club Mad Fox ontplofte vanmorgen een handgenaad. De club onder het W Hotel was op dat moment dicht en niemand raakte gewond. Boeing heeft opnieuw een softwareprobleem ontdekt in de 737 MAX. Volgens het bedrijf is het probleem relatief klein. De Boeing 737 MAX worden wereldwijd aan de grond gehouden... na twee dodelijke ongelukken met dat type in Ethiopië en Indonesië. Door een fout in de software ging de neus van de ramptoestellen telkens naar beneden. Boeing werkt aan een software-update, maar doordat er nu nog een probleem is ontdekt... gaat het wel langer duren voor de 737 MAX weer kan vliegen. Op de Schelde in Antwerpen zijn twee speedboten... die waren gehuurd voor een Nederlands bedrijfsfeest... frontaal op elkaar gebotst. Meerdere mensen kwamen in het water terecht. 18 opvarenden raakten gewond, van wie drie zwaar. Hoe de twee Zodiacs op elkaar konden botsen is onduidelijk. Tegen het nieuwsblad zeggen ooggetuigen dat de twee boten met elkaar aan het racen waren en gevaarlijke manoeuvres uithaalden.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 Dit is CFM met nu See It Sessions. Thank you. Get up, get up, get up. Get this feeling. Even self show, I don't need no help. Cause I'm feeling the vibe. ZFM Zandvoort. in high school, I used to bust it to the dance. Yeah. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a zan, 13 hours till I land. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Yeah. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a zan, 13 hours till I land. Had me out like a light, hey, like a light. even een reclameblokje tussendoor, denk ik, met DJ Dion niet in de mix. Ik weet niet of ze ook nog andere kleding hebben. Vrijdagavond, zie het Sessions. Jouw CVM Zandvoort. Met de klok van 11 eh, uur in het verschiet. Betekent alweer een einde van twee uur lang. Zie het op jouw radio.